Kees Groot met het NOS-journaal. De politie heeft twee mannen aangehouden in verband met de moord op Alex Wiegmink in 2003. Die zaak staat bekend als de postbankmoord. Na een uitzending gisteravond van Opsporing Verzocht heeft één verdachte zich gemeld bij de politie. Hij heeft zijn betrokkenheid bekend. Daarna kon de tweede man worden gearresteerd. De verdachten zijn 55 en 43 jaar en komen uit Brabant. De twee hebben een criminele achtergrond. De politie houdt er ernstig rekening mee dat Alex Wiegmink op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. Verschillende oppositiepartijen willen dat in het onderzoek naar het declaratieschandaal bij de politie ook de rol van oud-minister Opstelten wordt meegenomen. Hij was het die toenmalig korpschef Bouwman benoemde. De fracties willen dat Bouwman onmiddellijk zijn werk als adviseur bij de politie neerlegt. De aanleiding voor het onderzoek zijn de exorbitante uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad. Minister van de Steur laat nu uitzoeken wat Bouwman daarvan wist. Het bericht dat een bewoonster van een verpleeghuis in Hellevoetsluis niet vaker dan drie keer per dag naar de wc mag, berust op een misverstand. Dat zegt de voorzitter van het bestuur van de zorginstelling. Hij wijst erop dat er altijd een zorgplan wordt opgesteld in samenspraak met de familie van de patiënt. Bij sommige ernstig demente bewoners is een afspraak over toiletbezoek nodig, omdat die vaak vijf minuten nadat ze hebben geplast al vergeten zijn dat ze naar de wc zijn geweest. Studenten van de TU Delft hebben een printer ontwikkeld die werkt zonder inkt. In plaats daarvan maakt het apparaat gebruik van warmte, daardoor wordt het papier zwart. De studenten kwamen op het idee uit ergernis over inktcartridges. Die kunnen maar voor een klein deel gerecycled worden. Bovendien zijn ze altijd leeg op het moment dat je een belangrijk document wilt printen. Het weer, de buien trekken weg, maar helemaal droog wordt het niet. De temperatuur daalt aan het eind van de nacht tot rond de 3 graden. Morgen vooral aan de kust buien, het wordt 10 tot 12 graden. En vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het... Welkom luisteraars bij het tweede uur van Tussen App en Vloed. Ik ga nog mooie muziek voor u draaien. En ik ga beginnen met een nummer van mijn eigen zoon Sven. Eh, die heeft het over de waterkant. dat kennen we allemaal van Marco Borsato. Maar nu dus Sven Duif. Loop met me mee naar de waterkant gooi je alle oude kleren van ons af.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 En met niets in onze handen zijn we vrij. Nou, alles wat me hier hield, wat mijn thuis was, al die tijd. Alles wat ik nodig heb en alles wat belangrijk is voor mij. Alles wat ik nodig heb. Ben jij. Sven duiven was dat met eh, Waterkant. Ik ga een mooie draaien van een zangeres uit België, Lara Fabian. heb ik al meer gedaan. Maar ook echt hem vanavond weer te horen, want ik vind het zo'n mooi nummer. Het Adagio. En Lara Fabian, ze lijkt een beetje op Celine Dion. misschien bent u het met mij eens, luisteraars... dat het best een beetje op Celine Dion lijkt. We gaan eh, terug naar een nummer wat uh, ietsje meer ingetogen wordt gezongen. Ook weer door een dame, zij heet Alison Krause... en het nummer heet Baby Mine. Alison Krauss met Baby Mine. We gaan een nummer draaien van eh, good old eh, Bruce Springsteen. En dan heb ik het over het nummer The Wall. Cigarettes and a bottle of beer It's poem that I wrote for you black stone and these hot tears are all I got left now of you. I remember you in the Marine uniform laughing, living at your Chappelle party. I read Robert McNamara says he's sorry. Your high boots and striped t-shirt I believe you looked so bad. Yeah, you and your rock and roll band. You were the best thing this shit town ever had. Another men will put your heat with their families in rich dining halls. An apology and forgiveness got no place here at all hit the wall. Couldn't find no one to drive me. If your eyes could cut through that black stone, tell me would they recognize me? For the living time it must be served. The day goes on. Cigarettes and bottle of beer, skin on black stone. On the ground, dog tags and wreaths of flowers With ribbons, ribbons of blood Ribbons of blood you spill In the central Highlands mud Limousines rush down Pennsylvania Avenue Rustling the leaves as they fall apology and forgiveness got no place yeah. at all. Hate the one ga een nummer draaien van Brad Paisley. Hij komt uit het country circuit. En uh, een lekker rustig nummer. More Than Just uh, uh, This Sun heet het nummer. Like a boat on a river This bus is floating down this old highway Looking out the window, I think about how I got here today. Well, anyone who's anywhere had some help getting there, it's true. And one of the reasons why I get to do the things I do. I met this angel with calloused hands let this boy into his band. Under his wing, I learned to fly on these six strings through this life. You can hear him in my playing, although he's gone. And I owe him so much more than just this song. like a leaf that had fallen. I was drifting down a stream. Mr. Guitar came into my life and let me live this dream. His old gretch still speaking, it's teaching all of us a ton. He was my friend and my hero all wrapped up in one. I met this angel with calloused hands who led this naive boy into his pain. Under his wings. strings into the night. I can still hear playing, although he is gone. And I owe him so much more than just this song. aangename muziek wat mij betreft. Brad Paisley was dat. Met eh, More Than Just This Sun.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 kisses. Kusjes van vlindertjes. Butterfly Kisses. Het werd gezongen door eh, niemand minder dan Bob Carlyle. We gaan even terug naar eh, de jaren 70 met Seals and Croft. Een nummer wat je maar heel weinig hoort op de radio, maar best wel mooi. Jessica. Jessica, dear Jessica, forget me not And won't you try to write to me On your wedding day Jessica, my Jessica You look just like a painting in your dress of white as you walk away. But just remember who taught you how to kiss. I'm gonna miss you. Remember back when you were just a lonely girl. Jessica, dear Jessica, I'll dress in black and cry upon my pillow when each day is through. Jessica, my Jessica, the flowers in the fields will bow their heads today, i I'm feeling blue. But just remember you how to care and tell me where I can find the little en waren dat met eh, Jessica. We gaan eh, naar een heel ander nummer nu. Ja, dat is ook logisch natuurlijk. Want als je elke keer hetzelfde draait, ja, dat is een beetje saai. Dat gaan we niet doen. We gaan eh, genieten van Marvin Wells en Ferrer. En die kent u als The Shadows. Dat was de begeleidingsband van Cliff Richard. Alleen John Ferrer, ooit getrouwd... of een relatie met Olivia Newton-John... versterkt hier Ruth Wells en Hank B. Marvin in A Thousand Conversations. thousand conversations on a never ending theme seem to linger in my mind like the fragments of a dream that was once a part of you and remains a part of me. It's the unreal world we lived in that was born of fantasy.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 Marvin Wells and Ferrer. Dit zijn eh, die Alan Parsons Project met Time. fantastisch project, The Alan Parsons Project. Met eh, in dit geval het prachtige nummer Time. Ik ben ook wel fan van Rob de Nijs. Hij is altijd zeer herkenbaar van stem.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 Want God, ik kan niet zonder haar. nu het om haar gaat. U luistert naar Tussen App en Vloed, eh, luisteraars bij Radio Zandvoort. ZFM, tussenliggenstreepje live.nl. Het is kwart voor twaalf geweest. Eh, ik heb nog eventjes een kwartiertje om u eh, te voorzien van heerlijke muziek. Ik ga een houtje draaien van Clouseau, de Belgen, met Laat me nu toch niet alleen. Koentje Wouters. laat me nu toch niet alleen radeloos en verloren. Sloop die muren om me heen, help me zo bij jou te komen. Laat me eens je gezel zijn Wees de gids die me zal leiden. Want ik ben reeds lang op reis en zo moe. Kom en bevrijd. muziek en vol dromen. Leid me naar je land, laat me in jouw wolken wonen. Laat me nu toch niet alleen, neem een hand en toon. naar jou alleen. Help me zo bij jou te komen. me nu toch niet alleen. Radeloos en verloren. voor twaalf slingeren we Maffe Peter er ook nog maar eventjes in.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 Ik dank u allemaal voor het luisteren natuurlijk. En eh, we gaan eruit met een nummer van The Family of the Year. En dat is Hero. deserves a chance to walk with everyone else while holding. uur, luisteraars. Nou, we hebben nog een eh, klein minuutje te gaan voordat het nieuws erin komt.